Een eerder bod werd door Saab-eigenaar General Motors afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf wil Saab verkopen en zou na Spijker nog met een andere gegadigde onderhandelen. Spijker heeft het nieuwe bod via e-mail naar de Verenigde Staten gestuurd. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. Begin volgende week hoopt topman Muller een reactie te krijgen van GM. Na de aanslag op christenen in Zuid-Egypte zijn honderden orthodoxe christenen van de Koptische kerk slaags geraakt met de politie. Gisteren werden zes kopten voor een kerk vanuit een voorbijrijdende auto doodgeschoten. Negen kerkgangers raakten gewond. De daders zijn vermoedelijk moslims. De kopten verwijten de overheid niets te doen tegen het geweld tussen moslims en de christelijke minderheid die zich gediscrimineerd voelt. De rellen braken uit bij het mortuarium waar de koptische slachtoffers lagen. Demonstranten gooiden stenen naar de politie en agenten reageerden met traangas. De Britse tv-persoonlijkheid Jonathan Ross gaat weg bij de BBC. Hij heeft besloten om zijn contract, dat over een half jaar afloopt, niet te verlengen. Ross werkte 13 jaar bij de BBC en is vooral bekend van zijn Friday Night Show. Hij is een van de best betaalde presentatoren van de BBC. Ross kwam in 2008 in opspraak vanwege een telefoongrap in zijn radioprogramma. Hij en een collega spraken seksistische boodschappen in op het antwoordapparaat van de 78-jarige acteur Andrew Sachs. Ros Ross werd toen voor drie maanden geschorst. Het weer. In het noorden valt soms wat lichte sneeuw en het vriest matig tot streng en lokaal is het zeer mistig. Overdag eerst alleen in het Waddengebied een sneeuwbui, later gaat het op meer plaatsen sneeuwen.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 You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high.